Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Als de overheid niet met geld over de brug komt... kan het volgend jaar wel eens klaar zijn met de gratis bevrijdingsfestivals. In het AD zeggen de 14 nationale festivals... dat het door de coronacrisis en de inflatie bijna niet meer te betalen is. Dit jaar hebben gemeentes en provincies nog potjes geld gevonden... maar voor volgend jaar is nog niks geregeld... Het lijkt er niet op dat de regering gaat bijspringen. In de krant zeggen ze dat de politiek geen festivals financiert. Jonge en klimaatbewuste mensen willen eigenlijk niet meer bij Shell werken. NRC schrijft over een onderzoek dat een ranglijst maakt... met de gedroomde werkgevers van mensen. En gemiddeld staat Shell bij Nederlanders op plek 3... maar bij mensen onder de 30 staat het op plek 14. Opvallend is dat Schiphol juist verder de lijst op klimt. Bijna 10.000 mensen werden vorig jaar verdacht van geweld tegen agenten, boa's en ambulances ambulancemedewerkers, zegt het OM. Het is een lichte stijging ten opzichte van een paar jaar eerder. Meestal gaat het om schelden of dreigen. En één op de drie gebruikte fysiek geweld. Een koninklijke lunch vandaag in Paleis Huis ten Bosch. 100 mensen mogen vandaag aanschuiven bij koning Willem-Alexander... om te vieren dat hij tien jaar op de kroon zit. Drukke dag voor Joep van 22 die langs mag komen. Ze starten met z'n allen bij het werkpaleis. Vanaf daar worden wij gebracht naar eh, het Paleis Huis ten Bosch... Daar zullen wij onze opwachting maken bij eh, de koning en de koningin. En ook prinses Beatrix zal daarbij zijn. En daar krijgen wij een lunch voor geschoteld. En die lunch, zullen dat eh, balletjes van de koningin zijn? Of misschien wel oranje tompoezen? Ik ben heel benieuwd eh, wat we te eten krijgen. Dat is nog een verrassing volgens mij. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het worstenbroodjes zullen worden. Joep is door zijn vrienden aangedragen voor de lunch... omdat hij veel vrijwilligerswerk doet. En ook de andere 99 gasten hebben het afgelopen jaar iets bijzonders gedaan... waardoor ze zijn uitgenodigd. Het weer vandaag af en toe een zonnetje, maar vooral bewolkt. Het is ook niet warm, maximaal 10 graden. Koningsnacht wordt koud. kan zelfs een graadje gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hilversum Noord en Muiden staat 13 kilometer file. Er vindt daar een spoedreparatie plaats. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. En nog een korte file op de A4 Den Haag richting Amsterdam.